Uur. Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse universiteiten zijn niet van plan om de samenwerking met Israëlische instellingen stop te zetten. In een open brief in Trouw zeggen de rectoren van de 15 belangrijkste instellingen... dat ze niet ingaan op de eis van actievoerende studenten. Die willen dat alle banden met organisaties uit Israël verbroken worden vanwege de oorlog in Gaza... De universiteiten vinden dat dat in strijd is met de academische vrijheid. Gasketels worden in huurwoningen bijna nooit vervangen door warmtepompen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Volgens woningcorporaties is een warmtepomp meestal geen optie. Er is vaak geen plek voor, er is angst voor geluidsoverlast... en er is te weinig mankracht om ze te installeren. Ook verdienen verhuurders een warmtepomp niet terug. Het voordeel van de lagere energiekosten is voor de huurders van een woning. Op vijf plekken in en rond Willemstad op Curaçao heeft de politie invallen gedaan na de dood van een Nederlandse marechaussee. Hij werd vorige week doodgeschoten bij een gewelddadige overval. De politie heeft voertuigen en voorwerpen in beslag genomen. VN-chef Guterres gaat Israël op een lijst zetten met landen die kinderrechten hebben geschonden. Dat zegt de Israëlische VN-gezant Erdan. Op de lijst staan landen die bijvoorbeeld kinderen hebben gedood of misbruikt... of de toegang tot hulp hebben ontzegd. Er dan zijn niet vanwege welke schendingen Israël op de zogenoemde zwarte lijst komt. De vrouw die bekend werd door het nummer met Ramona op de scooter is overleden. Deborah Siepman was te zien in verschillende videoclips van haar vriend... de volkszanger met de artiestennaam Zanger Rinus. Omroep Friesland schrijft dat Siepman waarschijnlijk een hartstilstand heeft gehad... Ze was 51 jaar. op het EK Atletiek heeft kogelstootster Jessica Schilder goud gewonnen. Ze prolongeerde haar titel van twee jaar geleden met een afstand van 18,77 meter. Jorinde van Klinken pakte de zilveren medaille bij het kogelstoten. Het weer, vanochtend veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. Vanmiddag klaart het op en het wordt 16 tot 18 graden.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 I could see in the distance all the dreams that we didn't Every choice I had to make left you on your own. Somehow the road we started down had split. ZFM. a piece sight, but the band getting bigger. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. On trumpet, the more trumpet, the more trumpet, Peter O'Toole. Just having a just having a rest, having a rest between bars. On drums, Martin, drums, Martin, drums, mums, the Pope. Oh, the Pope. On bass, I'll see it. No baseline. Martina jump. On baseline, I'll see it. no. On baseline, I'll see it. no. On baseline, Martina Nev. Nev. Uh, married, Here I am. Did you say she'd get married? Here I am married.